met het NOS-journaal. Ruim 900 artsen, wetenschappers en deskundigen willen dat er regels komen voor het gebruik van smartphones en social media door kinderen. Op jonge leeftijd daarmee beginnen is voor hen niet gezond, zeggen de artsen. Hun advies is daarom dat kinderen pas vanaf hun 14e een smartphone krijgen en vanaf hun 16e op social media mogen. Opnieuw Russische droneaanvallen op Oekraïne vannacht. Door het hele land ging het luchtalarm af. Oekraïne zegt dat onder meer havenstad Odessa is aangevallen. Het afgelopen weekend heeft Rusland s'nachts ook al grote aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Gisteren vielen daarbij al 12 doden en bijna 80 gewonden. De politie heeft een auto teruggevonden waarvan ze denken dat deze betrokken was bij een dodelijke aanrijding in het Gelderse Hattem. Daarbij kwam een man van 33 om het leven. De auto reed na de aanrijding door, na tips vond de politie gisteravond een beschadigde auto terug... waarvan ze denken dat deze betrokken is geweest bij dat ongeval. Ook is een man van 24 opgepakt die verdacht wordt van betrokkenheid. De Amerikaanse president Trump stelt de importheffingen die hij wilde invoeren tegen de EU uit tot 9 juli. Hij wilde tijd gebruiken om naar eigen zeggen een goede handelsdeal te sluiten met de EU. De voorzitter van de Europese Commissie, von der Leyen, zegt dat ze tot 9 juli ook zeker de tijd nodig zullen hebben om een akkoord te kunnen bereiken. In Scheveningen hebben kinderen op straat een rode rattenslang gevonden van ongeveer een meter lang. De dierenambulance denkt dat het dier bij iemand thuis is weggelopen, want in het wild komt de kleine wurgslang hier niet voor. Het dier logeert voorlopig bij de dierenambulance.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 Terwijl in de tweede klas dan vaak mensen moeten staan. De komende maanden worden de sprinters daarom omgebouwd... zodat er meer plek in de tweede klas is. Bij een Israëlische aanval op Gaza zijn zeker 20 mensen gedood. Tientallen anderen raakten gewond, zeggen de Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Artsen in het gebied zeggen dat bij de aanval van Israël een school is geraakt. Ruim 1400 artsen, wetenschappers en deskundigen willen dat er regels komen voor het gebruik van smartphones en social media door kinderen. Op jonge leeftijd daarmee beginnen is voor hen niet gezond, zeggen ze. Hun advies is dat kinderen pas vanaf hun veertiende een smartphone krijgen. Het weer, is grotendeels droog vandaag. Er valt maar een enkele bui en er is ook af en toe zon bij zo'n 17 graden. ZFM. ZFM. You woke me up. I've been sleeping too long and it's starting to dawn on me. Too soon to tell. I get weak in the knees as I carry these words with me. have to stay. No, no. Please don't ever leave. Don't go.